Luister naar de Slow Jams met Lady Lou hier op Radio Moderno. En dan heb ik nu voor jullie de nieuwe single van MC Nino featuring Megamaster en Rodalska. Geen stress. Yeah, yeah. MC Nino. Megamaster. Rodalska. Yes. Flex Bewijs Entertainment. Ik zag het speciaal paar. Corso, Antias Iolanda. Flex Haaien um message que keer peki ke me back Pera ore mi rami eto onga rolly cans Bira suka besta li peko etiket Hey, via via eta laga sa Kutari babi so eta Hey, ma passa chico stress Ik wil een chick die me bless hey. Eentje met high class Eentje die niet met me clash ah. Dus ik wil geen stress Ik wil een chick die me bless Eentje met high class Eentje die niet met me clash Geen gezeur, geen gezeik, geen genade Hey doe Bespaar me je daden Bezorgde me stress Nu leer je je les Shit, vind je jezelf wel een dame future.